Clemens Peters met het NOS Journaal. De crisisnoodopvang in gemeenten voor asielzoekers moet langer open blijven dan 1 april... heeft de staatssecretaris Van de Burg gevraagd aan de burgemeesters in het zogeheten Veiligheidsberaad. Voorzitter Bruls van dat Veiligheidsberaad zei dat veel burgemeesters positief op dat verzoek hebben gereageerd. En ook is in het overleg gesproken over de derde landers. Een groep van circa 4900 vluchtelingen uit Oekraïne die geen Oekraïns staatsburger zijn. Zij hebben nu nog dezelfde rechten als Oekraïense vluchtelingen, maar die regelen regeling stopt op 5 maart. De burgemeesters willen dat die regeling wordt verlengd. In de Duitse plaats Recklinghausen in het Roergebied zijn zeker twee kinderen aangereden door een goederentrein. Een van hen is overleden, de ander is zwaar gewond geraakt. Het ongeluk gebeurde zo'n 500 meter van het centraal station van Recklinghausen. De slachtoffers zouden langs of op het spoor hebben gelopen. Hoe oud ze zijn is nog niet bekendgemaakt en mogelijk zijn er nog meer slachtoffers. Leden van het Koninklijk Huis hoeven ook in de toekomst nog geen belasting te betalen. Vorig jaar diende Denk een motie in om de wettelijke vrijstelling van belastingen... voor koning Willem-Alexander, koningin Maxima en prinses Amalia te schrappen. Een meerderheid van 90 van de 150 Kamerleden was daarvoor. Maar dat is niet genoeg, schrijft premier Rutte in een brief aan de Tweede Kamer. Om de Oranjes belasting te laten betalen is een grondwetswijziging nodig. En dat kan alleen bij twee derde meerderheid. In IJmuiden is commotie ontstaan rond de overstap van een voormalig milieuinspecteur van de Omgevingsdienst naar Tata Steel. De vrouw was namens de dienst ook aanspreekpunt voor omwonenden van de staalfabriek. Hun advocaat noemt het in de Volkskrant een zeer zorgelijke ontwikkeling. Volgens de dienst komt het vaker voor dat medewerkers overstappen naar een bedrijf dat onder toezicht staat. Tata Steel ligt al jaren onder vuur vanwege de grafiet- en stofregens in de omgeving.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 All the lonely nights. she light. 6.9 get out the way, push the pedal to the floor, blow them all away. Yeah, you see, I'm getting close, I accelerate. Going faster than fast, hit the gas, lose control. I will crash, running high.